Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Consumenten maken dit jaar maar weinig gebruik van de overheidssubsidie voor elektrische auto's. Wie een elektrische auto wil kopen, kan daarvoor bijna 3000 euro krijgen van de overheid. Vorig jaar liep de regeling nog storm. In mei was de pot toen al leeg. Dit jaar blijft het aantal aanvragen sterk achter, meldt Nieuwsuur. Meer dan de helft van de pot zit nog vol. Voor veel mensen blijft het kostenplaatje ondanks de subsidie toch te hoog. De Verenigde Naties maken zich zorgen om twee dammen in Libië. Het gaat om een dam in de buurt van de stad Benghazi en om een dam tussen Benghazi en Derna. De berichten over de situatie zijn wel tegenstrijdig, want volgens de autoriteiten zijn beide dammen in goede staat en functioneren ze normaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een focaccia-brood uit de supermarkt. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo. Geadviseerd wordt het brood niet te eten omdat het de listeria-bacterie kan bevatten. Dat kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, ouderen en mensen die ziek of zwanger zijn. In Amerika is een verongelukte JSF-straaljager zoek. Het toestel verdween nadat een piloot zijn schietstoel had gebruikt, schrijft een Amerikaanse krant. Wat er precies mis was, is nog onduidelijk. Amerikaanse militairen zoeken in de buurt van twee meren in de staat South Carolina. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema voor de ruim duizend jongeren die dit jaar hebben meegedacht over het UNICEF Jongerenadvies. In dat rapport dat vandaag verschijnt op Jongerenprinsjesdag komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekken de eerste buien langzaam over het land. En daar zit ook onweer bij. Plaatselijk kan er veel regen vallen.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 Shine so bright. No, I must do it alone When they said I'd never make it I found strength from within Cause it is there if you seek it. So you can get it if you really it is there if you seek it. So you can get it if you really want to. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Consumenten maken weinig gebruik van de overheidssubsidie voor elektrische auto's. Wie een elektrische auto wil, kan bijna 3000 euro krijgen. Vorig jaar was de pot in mei al leeg, nu zit hij nog voor de helft vol. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een focaccia-brood. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo. Daarin kan de listeria-bacterie zitten. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door... gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Ilko Smits. Aparicio krijgt de prijs voor haar rol in De Jaren van het Nationaal Theater. En Smits voor zijn rol in het stuk Geschiedenis van Geweld van toneelschuurproducties.